Twee uur. Dit is door negens met het NOS-journaal. Staatssecretaris Dijksma ziet niets in een spitsheffing op het spoor. De Nederlandse spoorwegen spelen met het idee om reizen in de spits duurder te maken. Op die manier zouden reizigers moeten worden verleid om meer in de daluren te reizen. Waardoor treinen in de spits minder druk zouden worden. De NS kwam een paar jaar geleden ook al met het plan, maar het voorstel ging na kritiek de ijskast in... Dijksma ziet meer in extra kortingen in de daluren. Verder wil ze dat er in de spits meer materieel wordt ingezet. Bij een steekpartij in een woonwijk in Leerwarden is iemand om het leven gekomen en iemand zwaar gewond geraakt. De politie heeft een verdachte aangehouden. Ook hij is gewond en ligt in het ziekenhuis. Politie onderzoekt wat er is gebeurd. Bij een bedrijf in Venlo is een vat salpeterzuur ontploft. Op dat moment waren er mensen binnen, maar die konden op tijd wegkomen. Niemand raakte gewond. De omgeving van het bedrijf AHC Benelux en een bedrijf daarnaast zijn ontruimd. Hulpdiensten bekijken hoe de stof moet worden opgeruimd. Salpeterzuur is een krachtig zuur dat erg irriterend kan werken op ogen, huid, longen en luchtwegen. Het wordt onder meer gebruikt bij de productie van kunstmest en explosieven. Bij het Venloose bedrijf worden onder meer metalen en kunststoffen bewerkt. Ongeveer 600 Britse flats hebben een vergelijkbare bekleding als de afgebrande torenflat in Londen. Dat zegt een woordvoerder van premier May. Vorige week vielen bij de brand in de Grenfell Tower zeker 79 doden. Volgens deskundigen kon het vuur zich door de gevelplaten van de toren snel verspreiden. Twee Britse ministers zeiden dat het isolatiemateriaal nooit had mogen worden gebruikt. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. Op veel plaatsen is het tropisch warm, maxima tussen de 26 graden aan zee tot lokaal 35 graden in het binnenland. Later vanmiddag en vanavond kan hier en daar een pittige regen- of onweersbui vallen.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 We hebben eh, de DAP Plus waar je ook kunt luisteren en de ZFM-app. En mijn naam is Bart van der Meer en goedemiddag. We beginnen zo meteen met Jerry en de Pacemakers en daarna de Rolling Stones. Veel plezier het komende uur. tip of my chin. And I like the way you let me come in when your mama ain't there. I like it, I like it. I like the words you say and all the things you do. And I like the way you straighten my tie. And I like the way you're winking your taking it too You're like an airtight We Got A Good Thing Going. Dat waren de Rolling Stones van het eh, Amerikaanse album The Rolling Stones Now. En dat was hun derde USA LP. En we begonnen met Jerry and the Pacemakers en I Like It. Hun tweede nummer 1 Hun eerste drie singles ze allemaal nummer 1. En dat record dat heeft 20 jaar gestaan. En daarna kwamen de heren van uh, Relax, van Frankie Goes to Hollywood. Die haalden dat stukje ook nog eens een keer uit. Goed, dat waren de eerste twee... En we gaan even wat rustiger aan doen. Alhoewel, Carlos Santana en Willie Nelson. And they all went to Mexico. Where's my pal? And where's my friend? All good things must have an end. Sad things and nothings on and on they go. I guess he went to Mexico. They all went to Mexico when this Diaz got to go. Tango que better Sammy Carter song. They all went to Mexico. Mexico. Where's my sweetie? Where's the face that lit dark corners every place? She put up with me a long time, you know, and then she had to go to Mexico. They all went to Mexico when Steve's got to go. might be time to head to het eh, album Havana Moon waren dit Carlos Santana, Willie Nelson uit 1983 en They All Went to Mexico. Eh, over Mexico gesproken, gisteravond een leuke voetbalwedstrijd <laughs> tussen Mexico en Nieuw-Zeeland. En dat werd op punten <laughs> gewonnen door Mexico. Eh, een bokspartij. Leuk, leuke wedstrijd was dat. Ehm, we gaan naar de top 40 van 50 jaar geleden. De Engelse top 40 van 50 jaar geleden. Verleden week hadden we een inhaalslag van ongeveer vijf weken zo'n 20 nieuwe binnenkomers. Deze week is het wat rustiger op dat front. Er zijn er maar drie. En allemaal in de onderste regionen. Op 40 bijvoorbeeld Otis Redding en Shake. Redding met Shake, nieuw binnen op nummer 40. Als je hoort de naam The Seekers, dan denk je als eerste aan Judith Durham. En Judith die heeft een, eh, een solo-single gemaakt in 1967. En dat werd geen grote hit, maar hij kwam wel in de top 40 op nummer 39. En het nummer heet Olive Tree. just Het werd geen grote hit voor Judith Durham... maar het was wel natuurlijk een fantastisch mooie stem van haar. Dat was eh, nummer 39, The Olive Tree. En de hoogste nieuwe die kwam binnen op 30... en dat is een nummer van de Monkeys. En in Engeland heet het alternate title... en in Amerika Randy Scouse Git. En waarom in Engeland die andere titel? Wel nu, als je dat eh, in Engeland zegt, Randy Scouse Git... dan eh, nu even de microfoon wat zachter dan zeg in feite hoerenjong. En dat mag helemaal niet natuurlijk in Engeland. Dus hebben ze daar een alternatieve <laughs> titel voor bedacht. Nieuw op 30, alternate title of Randy's Cow's Git. Hier zijn de monkeys. De klapper van de week, week. She's mine, all mine. And there doesn't seem a way that she won't come and lose my mind. It's too easy humming songs to a girl in yellow dress. It's been a long time since the party, and the room is in a mess. The four kings of EMI are sitting stately on the floor. There deixou Monkeys met Randy Gate of alternate title, wat jij wil. Het is jouw feestje. Eh, dat was hem dus. En we gaan nu langzamerhand toewerken naar de tip van Willem. En daar zit er eentje voor en er zit er eentje na. En dit is degene die ervoor zit. home is wonderful. You're so beautiful. You're so fine. How I wish that you were mine. forget your foolish pride. Oh, Miss Wonderful, you're so beautiful. Oh, Miss Wonderful, you're so beautiful. Oh, Miss Wonderful, so, so beautiful. 1974 Miss Wonderful en dit was eh, Wally Tax. Natuurlijk bekend van de Outsiders en van zijn solo carrière. Maar ook van zijn teksten. Erg goed allemaal. En dan zijn we nu toe aan de tip van Willem. En eh, <laughs> hij heeft zich deze week laten leiden door de temperaturen. En ik kan me dat helemaal voorstellen. We gaan luisteren naar die Inner Circle van het album Blazing Fire. En eens even kijken, wat staat er nog meer bij? Eh, ja, dat komt uit 1993. Niet helemaal in onze doelgroep, maar vooruit.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 was de tip van Willem, die Inner Circle en Sweat uit 1993 van het album Bad to the Bone. En dan krijgen we weer een track van een ander album, nu het album 33rd and a Third. En dat is George Harrison. Hier is Crackerbox Palace. We've been expecting you. You bring such joy, crack a box, palace, no stands at the your expecting 1976 van het album 33 and a Third was dit George Harrison met Crackerbox Palace. Dan gaan we toe naar het laatste album van ABBA. En dat heette The Visitors. Of gewoon Visitors. Dat kan ook natuurlijk. En het eh, titelnummer dat wordt gezongen door Frida. Hier zijn ABBA met The Visitors. the sound so ominously tearing through the silence. I cannot move, I'm standing, numb and frozen among the things I love so dearly. The books, the paintings, and the most beautiful sound I've ever heard. Maria, Maria, Maria, Maria. All the beautiful sounds of the world in a single word Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria, Maria. I've just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me, Maria. I've just kissed a girl named Maria, and suddenly I found how wonderful a song. and it's almost like rain. Maria, I'll never stop saying, Maria. just kissed a girl named Maria. And suddenly I found how wonderful a sound can be. Maria, say loud, and there's music playing. Say it soft, and it's almost like praying, Maria. I'll never stop saying, Maria. de West Side Story was dit PJ Proby en Maria. En waarom lag ik nou? Er komen diverse commentaren, op dit nummer. Helemaal leuk. Maar eh, ja, PJ Proby, dat was onder andere... In zijn, voordat hij beroemd werd, was hij demozanger voor Elvis Presley. En je kan zeggen wat je wil over PJ, maar zingen dat kon hij wel. En we gaan eens even luisteren naar de Popular Pipers Boys Band. Laten we dat eens gaan doen. dit en de wekker gaat. En de Roadies, want dat waren ze natuurlijk. Eh, die begonnen hun eh, carrière als de Popular Pipers Boys Band. Maar de Roadies die hadden in 68 een hit met Sleep, Sleep, Sleep. De laatste weken hebben we wat meer aandacht besteed aan Nederlandstalige pop. En vandaag hebben we er weer een uit de LP of van de LP erop of eronder van Toontje Lager. Hier is Net als in de film uit 1982. pensais film. Dit was Toontje Lager Nederpop uit de jaren 80. Eh, we zijn toe aan een top 100 en dit keer uit het jaar 1967. Hier zijn de Tremolo's, Even the Bad Times Are Good. Z <laughs> la la la Zo'n heerlijk 13 in een dozijn nummer van de Tremolo's. Even the Bad Times Are Good. Het op 100 hit uit 1967. En dan gaan we... Ho, ho, ho. Rustig aan, dames en heren. Hoog Dit hadden we niet afgesproken. We gaan eerst even aankondigen. <laughs> en ik wou nog zeggen, we gaan er even wat eh, ruiger uit. Dat hebben we inmiddels begrepen. Van het album Led Zeppelin 2, Heartbreaker. Heartbreaker van Led Zeppelin 2. En we gaan er even uit met uh, Find Me a Golden Street van The Shadows. Na nieuws en berichten zijn we terug.